Mautschreurs met het NOS De grote namen in Hollywood willen niets meer dat filmproducent Harvey Weinstein nog bij hen hoort. De organisatie achter de Oscars heeft hem zijn lidmaatschap ontnomen. Vandaag kwamen de leden in een spoedzitting bij elkaar om het nieuws rond Weinstein te bespreken. De filmproducent ligt sinds vorige week onder vuur toen een aantal vrouwen de New York Times vertelden dat ze door hem seksueel geïntimideerd of misbruikt waren. Weinstein werd eerder al ontslagen door zijn eigen filmproductiemaatschappij. Bij een politiebureau in Assen hebben agenten een overleden kind ontdekt in een auto. De bestuurder is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De man meldde zich vanavond op het bureau. Agenten liepen met hem mee naar de auto waar het dode kind werd gevonden. De politie probeert de identiteit van het kind vast te stellen en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Maar wil verder voorlopig niets kwijt over de zaak. De brand die woedde bij een recyclingbedrijf in Zon en Breugel is onder controle. Vanmiddag vloog een berg kunststofmatrassen in brand en dat veroorzaakte veel rook. De brandweer liet de matrassen gecontroleerd uitbranden. In augustus was er ook al een grote brand bij het bedrijf. Toen ging het om 5000 kuub afval. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten laten liggen. De wedstrijd in de Kuip tegen Pek eindigde in een 0-0 gelijkspel. Utrecht won thuis met 3-1 van Heerenveen. En eerder vanavond won Ajax op eigen veld met 4-0 van Sparta. Daar was wel hulp voor nodig van Sparta, dat twee keer een eigen goal maakte. Door de overwinning heeft Ajax de achterstand op koploper PSV verkleind tot twee punten. Roda won op eigen veld met 1-0 van NAC. Het weer vannacht kans op een mistbank. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen in de loop van de ochtend overal zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Maandag kan het nog een graadje warmer worden.